Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. De lichamen van kolonel Gaddafi en zijn familieleden zullen op een geheime locatie worden begraven. Dat heeft de Nationale Overgangsraad bekendgemaakt. Bij de strijd om Sirte, het laatste bolwerk van Gaddafi, zijn in ieder geval de kolonel zelf en zijn zoon Mutasim omgekomen. andere zoon, Seif islam zou bij zijn vlucht uit Sirte gewond zijn geraakt en in het ziekenhuis liggen. Het lijk van de kolonel zou nu in een moskee in Misrata liggen. De NAVO overlegt morgen met de Verenigde Naties en de Nationale Overgangsraad over het beëindigen van de missie in Libië. Bondgenootschap roept Libiërs op zich te verzoenen en te werken aan een gezamenlijke toekomst. De Nationale Overgangsraad zal in de komende dagen officieel verklaren dat Libië bevrijd is. Er komt een extra eurotop waar regeringsleiders het eens moeten worden over maatregelen om de financiële crisis te bezweren. De verwachting is dat het niet lukt om dit weekend al tot een akkoord te komen over crisismaatregelen, zeggen woordvoerders van de Franse en Duitse regering. De extra top zal waarschijnlijk begin volgende week zijn. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy spraken elkaar vanavond telefonisch. In Griekenland stemde het parlement vanavond in met een nieuw pakket aan bezuinigingsmaatregelen. Gebeurde na een dag van ongeregeldheden in Athene. Grieken staakten voor de tweede dag op rij. Betogers raakten bij het parlementsgebouw slaags met de politie en met elkaar. In Amsterdam is vorige week een vrouw van 85 thuis aangevallen en verkracht. Een man sloeg met een stoelpoot haar raam in en ging haar huis binnen. Hij viel de hoogbejaarde vrouw aan en verkrachtte haar. Ze liep daarbij botbreuken in haar nek en ribben op. De dader ging er vandoor met sieraden, haar portemonnee en identiteitskaart. Van die verdachte ontbreekt elk spoor. De politie heeft 7500 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Het weer vannacht zo goed als droog, alleen in de kustprovincies kan een enkel buitje vallen en aan de grond kan het vriezen.